Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ruim 1 op de 10 scholieren onder de 18 doet aan online gokken. Vooral jongens doen dat, blijkt uit onderzoek van het Trimbos. Ze hebben daar wel een idee hoe ze het doen. Ja, de legale gokbedrijven die hebben toezicht op de leeftijd eh, toch wel verscherpt. Dus het is niet zo eenvoudig om daar eh, binnen te komen. Maar jongeren doen het toch. Dus ja, we denken dat ze dat misschien via accounts van anderen doen... of toch op illegale goksites terechtkomen. Trimbos maakt zich zorgen, want wie al op jonge leeftijd begint met gokken... kan makkelijker een verslaving ontwikkelen. In Izmir, in Turkije, zijn vijf mensen omgekomen bij een explosie. Dat komt waarschijnlijk door een gaslek. Nog eens tientallen andere mensen raakten gewond. Eén persoon is aangehouden. Hij zou een gastank in een restaurant niet goed hebben aangesloten. Iemand nasissen of roepen is vanaf vandaag verboden. En ook kun je geen peuken meer kopen in de supermarkt. En dan gaan er vandaag ook nog veel meer nieuwe regels en wetten in. Een aantal daarvan ga je ook in je portemonnee merken, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg. Alle tieners vanaf 15 jaar krijgen er ongeveer 10 cent per uur meer bij. Verhuurders mogen vanaf vandaag geen tijdelijke huurcontracten meer aanbieden. Nou, dan zijn er natuurlijk altijd wel weer uitzonderingen. Namelijk als je een plekje via een woningcorporatie huurt... en als je als student een kamer huurt... dan mag je hospitaal je maximaal vijf jaar lang een tijdelijk huurcontract geven. Ook gaan de huren weer omhoog. De hoogte is afhankelijk van je inkomen en mag maximaal stijgen met met 50 tot 100 euro per maand. En het is de tweede dag dat de achtste finales worden gespeeld. Om zes uur moeten twee grote voetballanden tegen elkaar, Frankrijk en België. Dat gaat spannend worden, voorspelt sportcollega Thierry Boon. Frankrijk is favoriet, maar België heeft Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, genoeg aanvallend geweld. Het zijn natuurlijk ook buurlanden. Verschillende grenswegen worden vandaag al afgesloten om eventuele rellen te voorkomen. Later op de avond staat nog Slovenië tegen Portugal op de planning. Er is ook wat actie vandaag bij Oranje. De spelers stappen straks in de bus naar München. Morgen spelen ze daar tegen Roemenië. En het weer nog een wisselend dagje met af en toe wolken en af en toe zon.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 Die informatie kan later worden gebruikt voor maatregelen... om de uitstoot van verkeer terug te dringen. Veel fysiotherapeuten houden ermee op, meldt NRC. Het komt door de lage salarissen en slechte arbeidsvoorwaarden. Het zijn vooral de jonge fysiotherapeuten die snel stoppen. Het Israëlische leger meldt dat 18 militairen gewond zijn geraakt... bij een droneaanval op de Golanhoogte. De aanval zou zijn uitgevoerd door Hezbollah vanuit het zuiden van Libanon. Het weer, afwisselend wolken en zon. Vooral in het noorden en noordoosten enkele buien.